De Duitse topman van BioNTech zegt dat er nu onderzoek naar wordt gedaan... en dat dit zo'n twee weken zal duren. De topman is er zelf optimistisch over dat het vaccin ook tegen de gemuteerde variant werkt. Het vaccin is volgens hem al succesvol getest op 20 andere virusvarianten met andere mutaties. Deze mutatie is sterker, maar de topman denkt dat het werkingsmechanisme niet wordt verstoord. En ook zegt hij dat het vaccin snel kan worden aangepast. Ook voor Zuid-Afrika naar Nederland geldt nu een vliegverbod vanwege een nieuwe variant van het coronavirus die besmettelijker zou zijn. Afgelopen weekend gebeurde dat al voor het Verenigd Koninkrijk. Het nieuwe verbod betekent onder meer dat twee vluchten met zo'n 120 passagiers de komende dag vanuit Zuid-Afrika in Nederland zouden aankomen niet doorgaan. Vrachtvluchten en vluchten met medisch personeel blijven wel toegestaan. De maatregel geldt tot uiterlijk 1 januari. In het tv-programma Op 1 zei minister De Jonge dat Nederlanders in Zuid-Afrika en het Verenigd Koninkrijk niet worden gerepatrieerd. Volgens De Jonge moeten mensen snappen dat reizen in coronatijd een risico is. Het instorten van de Morandi-brug in Genua was het gevolg van ontwerpfouten, slecht onderhoud en gebrekkige controles. Dat staat in een rapport van vier deskundigen dat is opgesteld in opdracht van een onderzoeksrechter. Bij de ramp in augustus 2018 kwamen 43 mensen om het leven. Volgens de deskundigen was de instorting waarschijnlijk voorkomen... als controles en onderhoud correct waren uitgevoerd door de Italiaanse snelwegbeheerder. Sommige pijlers waren de laatste 25 jaar amper nog nagekeken... en bij staalkabels was sprake van corrosie. Het weer bewolkt en regenachtig.